Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het landelijke recht op abortus is in Amerika afgeschaft. Door het schrappen van het abortusrecht kunnen de Amerikaanse staten zelf bepalen of ze abortus toestaan of niet. Waarschijnlijk komt de helft van die staten met een verbod of strengere abortusregels. Dat vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Dat betekent dat dus vrouwen die in die staten wonen weer hele lange reizen moeten gaan maken. Soms duizenden kilometers van huis, hoge kosten moeten gaan maken om een abortus te ondergaan. Dus ja, onder de streep betekent deze uitspraak van het Hoge Rechtshof... dat het recht op een abortus, het recht op zelfbeschikking van vrouwen... flink wordt ingeperkt vandaag. De uitspraak, uitspraak, van het Amerikaanse Hoge Rechtshof leidt tot veel emotionele reacties. Deze vrouw is blij met de beslissing en vindt dat iedereen een kans op leven moet krijgen. I believe that every human being deserves the right to life and we're seeing no, like not only the right to life coming back in our country but a care for human life and that's so important. Er zijn ook veel mensen geschrokken om de uitspraak en zij noemen het een donkere dag voor Amerika. Dark days, I think will come back around but people will suffer and uh, people will die before we fix it, it's so sad. It's a sad day. Vrouwenrechtenorganisaties zijn bang dat vooral vrouwen met minder geld nu kiezen voor een gevaarlijke illegale abortus... of dat ze tegen hun wil in een kind krijgen. Schiphol mag minder vluchten laten opstijgen en landen. Dat heeft het kabinet vandaag besloten. Vanaf eind volgend jaar mogen het maximaal 440.000 vluchten per jaar zijn. Volgens verkeersminister Harbers kan het niet anders... omdat Schiphol voor veel te veel geluidsoverlast zorgt. Ook wil het kabinet pas over twee jaar een besluit nemen... over de opening van Lelystad Airport. En Feyenoord supporters kunnen het kuipgevoel in hun eigen achtertuin krijgen. De club uit Rotterdam gaat stukken van de grasmat weggeven... om mensen aan te moedigen mee te doen aan het NK tegelwippen. Ze moeten daarvoor minimaal één stoeptegel uit de tuin halen. Volgende week wordt de oude grasmat van Feyenoord vervangen. Het weer nog, het regent op veel plekken en er is ook kans op onweer. Het is zo'n 20 graden buiten. Morgen wordt het zonnig in het oosten, in het westen weer buien en het wordt dan 20 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog zo'n 30 kilometer file in onze regio. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Blarikum en Knoopend Muidenberg. Met een half uur vertraging, want door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. 10 minuutjes vertraging op de A9. in Den Helder bij Heilo. 2 kilometer file. En er is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel op de buitenring van de A10 Noord. Daardoor file 3 kilometer tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens. Met een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht Almere bij knooppunt Eemnes 6 kilometer file file. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een aanrijding, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Tussen Beverwijk en Zandpoort Noord rijden geen treinen. Dat komt door een storing in een tunnel en het duurt tot een uur of zes vanavond.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta ronda esta guitarra, que siempre canta sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba la io yo quiero siempre cantare, pero non sempre cantare, però non sempre cantare.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 do you agree now? It's okay to have one drink, and this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short, and that's the truth, yeah. Mixing it with Bombay, we go one way.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 Dat zijn er 9.000 meer dan eerder was gedacht. Het COA baseert zich op de prognoses van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aantal vluchten vanaf Schiphol moet 12% krimpen. In totaal mogen er niet meer dan 440.000 vluchten per jaar gemaakt worden. Dat heeft het kabinet besloten omdat de luchthaven haar geluidsgrenzen overschrijdt. En het Amerikaanse Hoge Rechtshof schrapt het landelijk recht op abortus. Daardoor kunnen de 50 staten afzonderlijk bepalen of ze abortus toestaan of niet. Het weer. Vanavond trekken de buien via het oosten weg. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen is het in het oosten zonnig, in het westen wat buien en het is zo'n 20 tot 25 graden. A la long, long, long, long. Hey. Standing across the room, I saw you.